Morat Wakili met het NOS-journaal. De aard en de omvang van de problemen in de triathlonsport... waren de afgelopen 15 jaar ernstiger dan gedacht. Dat staat in een rapport dat vandaag verschijnt. De Triathlonbond is geschrokken en biedt excuses aan de slachtoffers aan. Veel sporters, vaak nog pubers, werden tussen 2007 en 2021... slachtoffer van pestgedrag en ander grensoverschrijdend gedrag. Zo werden sporters aangezet tot ongezond gewichtsverlies. Bij een explosie in een moskee in Afghanistan zijn veel slachtoffers gevallen. De Italiaanse hulporganisatie Emergency spreekt van zeker drie doden en 27 gewonden. De explosie vond plaats tijdens het avondgebed. Veiligheidstroepen onderzoeken het incident. De aanslag is nog niet opgeëist. Gisteravond heeft de politie een waarschuwingsschot gelost in Rotterdam. Dat gebeurde tijdens de arrestatie van twee verdachten in de wijk Charloes. Na de arrestatie vonden agenten twee zogenaamde gelblasters. Dit zijn speelgoedwapens waarmee balletjes op basis van water en zetbil kunnen worden afgeschoten. Het is een trend op TikTok om daarmee op voorbijgangers te schieten. Brad Pitt heeft een schikking van 20,5 miljoen dollar getroffen met huiseigenaren in New Orleans. De Amerikaanse acteur beleefd, eh, beloofde bij te dragen aan de wederopbouw van de stad na orkaan Katrina. Maar de huizen bleken vol gebreken te zitten. Ieder van de bewoners krijgt nu zeker 25.000 dollar ter compensatie. Ook in het tweede kwartaal zijn er minder vergunningen verleend... voor het bouwen van woningen in vergelijking met vorig jaar. Nederland kampt met woningnood en het kabinet wil de bouw van nieuwe woningen versnellen. Voor de te bouwen woningen die afgelopen tijd een vergunning kregen... zal het nog even duren voordat ze bewoond kunnen worden.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 como fue es un castigo de Dios. Significant. fight Count the worries in my eyes When it all starts falling apart And you don't know just how far you should run Remember all the things that you've done Are you out of your mind?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 Dat staat in een rapport dat vandaag verschijnt. De triathlonbond is geschrokken en biedt excuses aan de slachtoffers aan. Bij een explosie in een moskee in Afghanistan zijn veel slachtoffers gevallen. De Italiaanse hulporganisatie Emergency spreekt van zeker drie doden en 27 gewonden. Ook in het tweede kwartaal zijn er minder vergunningen verleend voor het bouwen van woningen in vergelijking met vorig jaar. Nederland kampt met woningnood en het kabinet wil de bouw van nieuwe woningen versnellen. Het weer. In de loop van de dag breekt de zon door. Aan zee wordt het 23 graden. Landinwaarts is het nog zomers warm met 25 à 26 graden. die I lost count of the days, so lost in a haze. Wherever I go, I feel you. You say you needed some time to go back and find you. How could I know? Well, tell me you love me, or tell me you're leaving. Don't keep me waiting here. Oh. I'm a little lost without you, a little lost without you, my darling, you are all I know. I'm a little lost without you, a little lost without you, without you by my side.